Reden is het grote aantal gewelddadige overvallen, zeggen de twee grootste geldtransporteurs Brinks en 4 Group Securicorp. Volgens de bedrijven zijn hun geldlopers steeds vaker het doelwit van overvallen en gaan die met steeds meer geweld en bedreiging gepaard. Wat de extra veiligheidsmaatregelen inhouden, willen de geldtransporteurs niet zeggen. Vorig jaar werden 43 geldlopers overvallen. 18 van die overvallen waren in Amsterdam. De geldtransporteurs maken zich zorgen over de geringe pakkans. In Amsterdam pakte de politie maar in drie van de 18 gevallen de vermoedelijke daders op. Overigens probeerden overvallers ook vandaag een geldloper in Amsterdam te beroven, maar dat mislukte. Het kabinet strekt een miljoen euro extra uit voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Eerder was al 2 miljoen toegezegd. Een vliegtuig met Nederlandse hulpverleners is van Curaçao naar Haiti vertrokken. Het team zat al enige tijd op Curaçao, maar kon niet naar Haiti... omdat landen daardoor de drukte niet mogelijk was. Volgens minister Verhagen waren op het moment van de beving waarschijnlijk 65 Nederlanders in Haiti. Met 18 van hen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. Verhagen maakt zich vooral zorgen over 9 Nederlanders. Buitenlandse Zaken heeft sterke aanwijzingen dat zij in hotels zaten die zijn ingestort. De eerste Angenent Classic, een schaatstocht over 200 kilometer, is gewonnen door Peter van der Pol. Op de Weide A bij Hoogmade in Zuid-Holland versloeg Van der Pol in de eindsprint Casper Helling. Op grote afstand werd Ruud Aarts derde. De 27-jarige Peter van der Pol schaatste een tijd van 5 uur en iets meer dan 49 seconden. Er kwamen 27 renners aan de start, 6 bereikten de finish. Het weer bewolkt en nevelig, maar soms ook even zon.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 We hebben al een hele rits gehad. We gaan op weg naar de laatste 15. Die gaan we bijna allemaal draaien, de laatste 15. Dus eh, ga er lekker voor zitten, want de hits knallen weer je speakers uit hier op vrijdagmiddag. Deze week in de lijst 20 stijgers, 1 blijven, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Pixelot Boys and Girls na 12 weken en Michael Jackson This Is It na 8 weken verlaten de lijst. En wordt ingenomen door Mary J. Blight, I.M. en Alexander Bourquet met Bad Boys. Snel stijgen hebben we ondertussen ook al gehad. IAS met Replay stijgt 11 plaatsen. De Babes Cat Sexy zakken de 11 en daarmee het snelst van allemaal. Lady Gaga, EE, Nothing Else, IKC, 16 weken lang staat zij alweer in de lijst van Europa. Kijken we even achterom naar de datum 15 januari zien we in 2006 Jelle Klaassen die als 21-jarige debutant het kampioenschap eh, van Lakeside wint. Hij verslaat hierbij Raymond van Barneveld met 7-5 en is hiermee de jongste speler die ooit de Lakeside wint. En een vliegtuig met 155 passagiers dreigt direct na het opstijgen te crashen in New York. Ten volgende van aanvaring met vogels. Maar die piloot die weet hem heel netjes in de Hudson neer te leggen. De Euro Breakdown Breakdown op vrijdag.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 Vijf weken lang in de lijst van Europa. Vorige week nog op 19, deze week omhoog naar nummer 13. Zometeen hebben we weer eh, het shownieuws waarin een eh, onthulling van Kaisha. De zangeres die we nu natuurlijk kennen van eh, TikTok. Onder andere ook nieuws over Coldplay en over wie kent haar nog ondertussen. Nel Veerkamp is weer in het nieuws geraakt. Eerst krijg je van mij nog de nummer 12. Ook vijf weken in de lijst. De samenwerking met Timbaland, Nelly Furtado, Show Shine, The Morning After Dark. De vraag is wie begint er natuurlijk deze plaat? Wie van de drie doet het? The Morning After Dark alweer vijf weken. Go Timbo! the same die zo Shy aan de top van de muziekindustrie moet eh, gaan brengen. Het is de eerste plaat die ze uitbrengt in Europa, maar ik ben nou fan van de samen met Timbaland en Nelly Furtado The Morning After Dark. Ik zei net al shownieuws, onder andere iets met Kesha, want die heeft een rare voorval opgebiecht. De TikTok-zangeres zei ooit in de kast van Paris Hilton te hebben overgegeven. Dat alles gebeurde tijdens een feestje bij de hotel erfgenaamd thuis. Hilton en Kesha moeten elkaar jaren geleden tijdens opnames in het huis van Keisha over de Simple Life. Jaren later, toen Keisha inmiddels een hit op zak had, ontmoetten de twee elkaar weer op een feestje bij Hilton thuis. We waren allemaal aan het dansen en ik werd ontzettend enthousiast, ligt de zangeres toe. Hilton blijkt niet... Eh, ja, ik wist niet dat ze over heeft gegeven in kast, zegt Hilton. En als je dit leest, Keisha, ik ben niet boos, vertelt Paris aan het Amerikaanse Life en Style. Je hebt gewoon niet zoveel lol. Het is al goed zo. De enige die waarschijnlijk boos is, dat was natuurlijk de schoonmaakster die het daarna weer heeft moeten opruimen. Nieuws ook over Nel Veerkamp, die is namelijk opgenomen in het ziekenhuis. De 82-jarige bekend van de reality De Veerkampjes komt met een bacterie in haar longen. Haar dochter Henny heeft dit aan SBS Shownieuws bevestigd. Nelly ligt al een eh, week in het ziekenhuis en heeft het heel erg benauwd. Momenteel wordt Nel behandeld met een antibiotica-kuur. En Coldplay is ook weer eens in het nieuws gevallen. Het is voor de vierde keer aangeklaagd, namelijk wegens plagiaat. Dit keer beweert een eh, onbekende producent dat de Britten hits Yellow Clocks and Trouble gestolen zouden hebben. Producer eh, Sammy Lee Smith stapte woensdag naar de rechter in Los Angeles, schrijft entertainment website TMC. Smith, die zich nog onbekend maar zeer getalenteerd noemt, beweert dat hij de drie hits heeft geschreven. Coldplay zou de nummers gestolen hebben, maar over hoe de Britten dat hebben gedaan zegt Smit helemaal niks. De producer eist dat Coldplay per direct stopt met spelen van Yellow, Clocks en Trouble. Enkele van hun grote hits dus. Ook eist Smit een schadevergoeding. Het bedrag wat hij eist dat is nog onbekend. Coldplay heeft ervaring met claims van plagiaat. De band werd in 2008 twee keer aangeklaagd. Een band en een gitarist beweren dat ze verantwoordelijk waren voor Coldplay Monzit Viva La Vida. Vorig jaar claimde ook Cat Stevens dat Coldplay delen van zijn nummer gekopieerde voor Viva La Vida. En Stevens die vergaf toen de Britten wel netjes gewoon plagiaat, zodat ze het nummer konden blijven maken. Tot zover het shownieuws tot dit moment. We gaan verder op weg naar de nummer 1 van Europa. Eerst moeten we nog even een brugje maken richting de top 10. En dat doen we met de nummer 11. Die is in handen van Jamie Collum. I'm all over it. Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. How I wish I. Samen met Jamie Collum werd het alweer 8 minuten voor half 5. Tijd om even een overzichtje te maken. Nummers 20 tot en met 10 krijg je van me. Op nummer 20 Rihanna met Hart. Eh, haar tweede week van 29 gaat ze omhoog naar nummer 20. JC, Lil John en Sean Paul, Do You Remember? 8 plaatsen winst in de vierde week. Britney Spears met 3 verdubbelt haar positie. Van 9 gaat ze naar 18. Dat alles in de tiende week. Beyoncé met Radio 12 weken in de lijst. Vorige week nog op 8, deze week op 17. Vorige week op 17, deze week op 16. Lady Gaga, Bad Romance, 8 weken in de lijst. Lady Gaga, maar nu samen met Beyoncé met telefoon. Ze, eh, 9 plaatsen gaan ze omhoog, dat alles in de vierde week. Whitney Houston, de Million Dollar Bill, is een beetje over. 15 weken staat ze in de lijst, van 5 zak naar 14. Jason Derulo, What Did You Say? 5 weken in de lijst, van 19 omhoog naar 13. Timbaland, Nelly Furtado en Shine, The Morning After Dark. Wat een plaat is dat. Vijf weken in de lijst. Van 22 gaan hun omhoog naar nummer 12. Jamie Colomorian net I'm All Over It. Ook een mooie, mooi nummer wat hij weer gemaakt heeft. Zes weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 11. De nummer 10 die slaan we deze week over. Drie plaatsen verliezen in de negende week voor september. Because I Love You. De vraag is wie staat er dan op nummer 9? Nou, de plaats stond vorige week nog op 11 heb het natuurlijk over de single van David Guetta, One Love. Zeven weken in de lijst en van 11 dus omhoog naar nummer 9.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 Zes weken lang weer in de lijst van Europa. Van 10 gaat hij omhoog naar nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanmiddag zal het met een zwakke wind nog zo'n 2 graden worden. Vanavond en de komende nacht is het dan wisselend bewolkt, maar blijft wel droog. Er waait een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. temperatuur daalt daardoor naar een min 5 graden. Morgen neemt de wolking weer toe, maar het blijft tot tegen de avond wel droog. De wind waait uit zuidoosten en is aan zeekrachtig. temperatuur stijgt naar een maximale 2 graden boven het vriespunt. Zaterdagavond en zondagnacht valt enige tijd wat regen. Mogelijk wordt de regen nog voorafgegaan door natte sneeuw. De zevige zuid- tot zuidoostelijke wind die neemt flink in kracht af en draait naar het westen. De temperatuur stijgt daardoor naar 2 eh, graden boven het vriespunt zondag zal het weer eh, flink gaan dooien, want de temperatuur stijgt naar waardes van rond de 4 graden. Verder heeft de bewolking de overhand, maar de kans op regen is wel eh, klein. De wind waait uit west tot noordwest en is overwegend matig van kracht. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een overwegend matige west tot noordwestelijke wind. Ik heb twee files voor je van de ANWB op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knoop het Velsen. Daar staat 2 kilometer. En nog eentje op de A10, de ring van Amsterdam, de Nieuwe Meer. Richting Koenplein, tussen de afrit Haarlem en het Koenplein. Daar staat 2 kilometer aan auto's achter elkaar. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Short van Dam. gaan verder met de nummer 7. Zeven weken in de lijst Sherlock Hall Fight for This Love van 14 naar 7. too much can get you hurt. Is it better? Is it worse?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 Vorige week stond hij nog op nummer 12. Deze week gaat hij omhoog naar nummer 6. We gaan als een speer door. Nog vijf platen te gaan. Eén daarvan dat is Snow Patrol. Nation Patrol die stond vorige week bovenaan. Die stond inderdaad vorige week bovenaan. Maar in een achtste week zakken ze toch weer weg naar beneden. Van de nummer 1 zakkend naar de nummer 5 positie. Wat dus betekent dat we in ieder geval een nieuwe nummer 1 hebben.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 Uh... Hoe en wat in de Nederlands top 40. Twee nieuwe binnenkomers al daar. Eén daarvan is Rio met Serenada op 34. En de hoogste is op nummer 29. Ias met Replay. Nummer 10 is er voor Lady Gaga. Bad Romance. No Surrender van Keen stijgt ook op plek van 10 naar 9. Russian Roulette Rihanna van 12 naar 8. Vorige week op 8, deze week naar 7. De Black Eyed Peas Meet Me Half Away. Anouk met A Woman blijft staan op nummer 6. Nummer 5, Snow Patrol Just CS blijft ook staan. 15 weken lang al in de lijst en nog steeds in die top 10. Empire State of Mind, JC en Alicia Keys. 13 weken in de lijst blijven zitten op nummer 4. Kaisha met TikTok. 12 weken in de lijst blijft zitten op nummer 3. Een bootje bakpauw van de opposites blijft zitten op nummer 2. Vijf weken lang in de lijst ondertussen. De Fireflies van Old City blijft zitten op nummer 1. Zeven weken lang staan zij in de lijst. Geen wijzigingen dus helemaal boven in de top van de Nederlandse top 40. Your Breakdown is dat wel even anders. Want de enigste zittenblijver die we ook maar hebben vinden we op nummer 4.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 halfway. sleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs. Is de leuke plaat hebben ze gemaakt. Owl City Fireflies. Zes weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze daarmee nog op nummer 6. Deze week halen ze daar de helft vanaf en gaan ze naar nummer 3 toe. En vorige week op nummer 3 en deze week dus een plekje winst. Deja Vu, zo heet de single van Ina en Bob Taylor. Zes weken lang in de lijst van Europa, deze week van drie naar nummer twee. net niet de bovenste twee met z'n tweeën. Ina en Bob Taylor, Deja Vu. Tweede plek bezetten ze deze week. Owl City Fireflies op 3. De Black Eyed Peas Meet Me Halfway op 4. En Snow Patrol vorige week nog de beste plaat van Europa. Deze week moeten ze genoegen nemen met een nummer 5 positie. En wat is dan de beste van Europa? Het loont inderdaad om liedjes te maken over geweren. Hadden we al Madonna met Revolver. New Rihanna met Russian Roulette. Tien weken lang alweer in de lijst van Europa. En ze stijgt van 2 naar 1. Deze van Europa deze week is Rihanna. Russian